spoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal. De kerstnachtdienst werd dit jaar overschaduwd door de diplomatieke rel over de Amerikaanse ambassade in Israël. Het is al weken onrustig in het Palestijnse gebied na de aankondiging van president Trump dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. Er waren minder toeristen op de geboorteplek van Jezus. Ook heeft de burgemeester de festiviteiten uit protest tegen het Amerikaanse besluit sober gehouden. Hij deed dat uit respect voor de twaalf Palestijnen die zijn overleden bij rellen na het omstreden besluit. En Guatemala is van plan zijn ambassade in Israël ook naar Jeruzalem te verhuizen. Guatemala is daarmee het eerste land dat het besluit van de Amerikaanse president Trump volgt. President Morales maakte dit bekend via Facebook. Hij spreekt over de goede verhoudingen tussen beide landen en zegt dat hij met de Israëlische premier Netanyahu heeft afgesproken om de verhuizing te starten. De 3FM-actie Serious Request heeft dit jaar ruim 5 miljoen euro opgebracht. Dat bedrag kan nog wat oplopen, omdat sommige inzamelingsacties nog doorlopen. De opbrengst is een stuk lager dan vorig jaar. Toen haalden de DJ's in Breda in eerste instantie 8,7 miljoen op. In de maanden daarna kwam er nog een kleine 5 ton bij. Migrantenkinderen die in Italië worden geboren krijgen voorlopig niet na 12 jaar automatisch de Italiaanse nationaliteit. Een omstreden wetsvoorstel daarover strandde in de Senaat. Nu wordt de Italiaanse nationaliteit in principe door ouders overgedragen, net als in Nederland. Wie geen Italiaan is kan de nationaliteit pas krijgen na 18 jaar onafgebroken in Italië te hebben gewoond. In Nederland is die termijn 5 jaar. De Italiaanse regering wilde de regels versoepelen voor migrantenkinderen die in in Italië zijn geboren, maar dat is vooralsnog niet gelukt.